Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De maanlander van het Amerikaanse bedrijf Intuitive Machines is waarschijnlijk omgevallen. Gisteren kwam de maanlander Odysseus als eerste commerciële lander ooit op het oppervlak van de maan. Maar hij is bij de landing blijven haken en waarschijnlijk vervolgens gekanteld. Op dit moment proberen ingenieurs de eerste foto's binnen te krijgen. Aan boord van de Odysseus zit apparatuur om toekomstige maanlandingen met mensen te onderzoeken. De Brennerautobaan in Oostenrijk is weer open. Door de hevige sneeuwval werd de weg gisteren afgesloten. Veel automobilisten stonden sindsdien al stil. De snelweg loopt van Innsbruck naar de Brennerpas in Italië. De ANWB kreeg meldingen van Nederlanders die vaststonden na hun vakantie in Noord-Italië. Het Oostenrijkse Rode Kruis, deelde daarom, eh, eh, Rode Kruis deelde daarom dekens, eten en drinken uit. de sneeuw zorgde ook in het nabijgelegen Tirol voor overlast. Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaanoever zijn weer onwettig volgens de Amerikaanse regering. Minister Blinken zei tijdens een persconferentie in Buenos Aires dat hij teleurgesteld is over de bouw... en dat het de veiligheid van Israël juist verzwakt in plaats van versterkt. De nederzettingen door Israëlische kolonisten werden onder de regering van Trump wel goedgekeurd. Een boete die Donald Trump moet betalen voor fraude is opgelopen tot ruim 454 miljoen dollar. Een rechter legde hem vorige week 354 miljoen boete op... maar door de rente is daar 100 miljoen dollar bovenop gekomen. Trump werd veroordeeld omdat hij jarenlang zijn vermogen te hoog had voorgesteld aan partijen waar hij geld aan leende. Donald Trump zegt nog in beroep te gaan. Maar voordat dat mogelijk is moet hij wel de complete boete betalen of een borgsom. En die is ongeveer even hoog. Het weer, het is af en toe droog met een bui.